Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Anders jarige heeft in een politieverhoor al toegegeven de terreurdaden van vrijdag in Oslo en op het eilandje Utøya te hebben gepleegd. Het is aan de rechter om te bepalen of de zitting openbaar is of achter gesloten deuren. Verder moet worden besloten over de termijn waarmee het voorarrest wordt verlengd en over de voorwaarden. Zo kan worden bepaald dat Breivik afgezien van zijn advocaat niemand mag spreken en geen nieuws mag zien of kranten mag lezen. Breivik mag zelf ook spreken op de zitting, maar hoe uitgebreid is niet duidelijk. Op een later moment zal hij medisch worden onderzocht. Volgens Noorse juristen begint het eigenlijke proces mogelijk pas over een jaar. De langste gevangenisstraf die in Noorwegen kan worden opgelegd is 21 jaar. Als een rechtbank oordeelt dat de veroordeelde dan nog een gevaar is voor zijn omgeving, kan dat steeds met vijf jaar worden verlengd. Het kamermeisje dat de oude imf e topman Dominique Stroos-Kaan beschuldigt van verkrachting heeft voor het eerst de publiciteit gezocht. Ze heeft een interview gegeven aan Newsweek. In het weekblad zegt toe Diallo haar naam te willen zuiveren. Vanwege Stroos-Kaan word ik nu een prostituee genoemd. Ik wil dat hij naar de gevangenis gaat en dat hij weet dat niet alles te koop is. PRO beschrijft in Newsweek hoe Stroos-Kaan haar op 14 mei op zijn hotelkamer tot orale seks dwong. Over haar geloofwaardigheid zijn twijfels ontstaan, zo heeft ze gelogen om een verblijfsvergunning te krijgen. In de staat New York zijn honderden homostellen getrouwd. Sinds gisteren is het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in de staat toegestaan. Kort na middernacht trouwden twee vrouwen in Niagara Falls in het bijzijn van hun kinderen en kleinkinderen. Het Huis van Afgevaardigden en de Senaat van de staat New York stemden eind juni in met het legaliseren van het homohuwelijk. Het weer, vooral in het oosten, eerst wat regen, verder in het noordoosten, noorden en oosten blijft het ook lang bewolkt.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 I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme, I gotta be backstage at a quarter past nine. Come on. Telling me to change my mind, she like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time, had to hit her with a line. I can't wait to freak, see you at the same time next week, don't you? break into the middle of this little you'd be Nothing compares, no worries or cares Regrets and mistakes, their memories made dat ik jou zag staan.